Drie uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de regeringscoalitie van Curaçao is een crisis uitgebroken. De drie partijen die samenwerken kunnen het niet eens worden over de invulling van een pakket aan bezuinigingen. Gisteravond werd gemeld dat de ministers hun ontslag al hadden aangeboden, zover is het nog niet. Volgens premier Gerrit Schotten is er wel sprake van crisis, maar nog niet van een breuk. Vrijdag gaan de partijleiders met elkaar overleggen. Curaçao kampt met grote financiële problemen. Het eiland stevend af op een tekort van tientallen miljoenen euro's. Minister Spies is op Curaçao. Zij praat later vandaag met premier Schot over de problemen. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de waardering van Spanje met drie stappen verlaagd tot net iets boven de junk-status. De afwaardering is het gevolg van het Spaanse verzoek om Europese noodsteun voor de bankensector. Het land kan daarvoor maximaal 100 miljard euro tegemoet zien. De schuldenlast van Spanje neemt daardoor verder toe. Moody's verwijst naar de zwakke economische situatie en de beperkte mogelijkheden voor de Spaanse regering om geld op de kapitaalmarkt te lenen. Spanje betaalt nu op 10 jaar staatsleningen 6,71 procent. Dat is het hoogste niveau sinds de Europese steun werd aangevraagd. Moody's heeft ook de rating van Cyprus verlaagd met twee stappen. In een toestel van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines zijn gewonden gevallen door zware turbulentie. Het vliegtuig dat onderweg was van Houston naar New York... landde kort na het opstijgen op een vliegveld onderweg... om vijf gewonden naar een ziekenhuis te laten brengen. Drie van hen waren bemanningsleden. Het bedienend personeel was drankjes aan het serveren... toen het vliegtuig door turbulentie plotseling zo heftig op en neer bewoog... dat mensen tegen het plafond werden gesmeten... en vervolgens hard op de grond terechtkwamen. Nadat andere bemanningsleden waren aangekomen... kon het vliegtuig zijn reis voortzetten. De Amerikaanse Transportveiligheidsdienst onderzoekt het incident.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 Buenas noches, amigo de música aquí, Radio Uno. <laughs> enzovoort, enzovoort. Vraag dat gitaarspel van de Gypsy Kings. Welkom, dit wordt de tweede uur de nacht. Ging anders bij de vader op Radio 1 met tussen eh, half vier en vier uur aandacht voor de sterfgevallen van de afgelopen week. Maar ook nog eh, muziek uit de eigen archieven. Bijvoorbeeld eh, in april jongstleden, toen ontving, toen ontving onze vriend Giel Belen op de vroege ochtend in zijn 3FM-programma de zanger Marlon Roudet. If love was a word I don't understand The simplest sound for letters now. With every day, it gets better. It gets better. While you loving the pain, loving the pain? And with every day, every day I tried to move on, whatever it was, whatever it was. There's nothing you change, new age. I'm walking away from everything I had. So I need a room with new colors. And there was a time when I didn't mind living the life of others. So are you loving the pain, loving the pain? And with every day, every day I try to move on from whatever it was, whatever it was. there's nothing. was a word I don't understand. The simplest sound with four letters. Whatever it was, babe, I'm over it now. With every day, it gets better, better, better. It gets better, better, better. Are you loving the pain, loving the pain? And with every day. there's nothing now. You change new age, yeah, yeah. New Age, en zo is ook de titel van de nummeruitvoering die je hoorde. Die werd gemaakt 5 april jongstleden in het ochtendprogramma van Giel Belen. En de stem die je hoorde was van Marlon Roudet. Dan was dus New Age. En dit is deze week binnengekomen heel hoog in de albumhitlijst in Nederland. Nou, dit is stevig werk. <laughs> Gothic rock. Dus van een Nederlandse band. En dit band die noemt zich Delane. De titel van het album We Are The Others. Walking with sofa tonight. She lives in the air that I breathe. I can't get it out ik ook weer niet echt. <laughs> Symfonische metal, dat in ieder geval wel. Dat kon je horen van een eh, Nederlandse band. Die Leen is de naam van de groep. En die hebben een eh, cd gemaakt onder de titel We Are The Others. En dat album dat is eh, deze week helemaal in één keer binnengekomen... in de top 10 van de Nederlandse CD-hitparade. De albumchart, zo gezegd. Bijzondere prestatie voor een eh, band die niet zo vreselijk bekend is. En daarom heb ik gemeend daar om iets van te moeten gaan draaien. Een heel fijn nummer, We Are The Others. Ik liet je het titelstuk horen van dat album. En die Lane, die, ja, die, die gaan ook internationaal erg lekker... want ze gaan 30 juni optreden in Tsjechië. Daar vindt een eh, rockfestival, het Rock Rebellion Festival. Rock Rebellion Festival in Tsjechië. En daar zullen zij ook staan, met een hoop andere bands. Ook een oud-gediende staat daar, een paar oud-gedienden... die zich ooit eh, in de jaren 70 bekend hebben gemaakt onder de naam Slate. Slate met een eh, hit uit 1972, Look What You're Done. En die zullen dan optreden op dat eh, Rock Rebellion Festival in eh, Tsjechië. Net als de Nederlandse band Dileen. En als je meer over dat festival wil weten... het kan tegenwoordig allemaal via internet met een paar muisklikken. Dan moet je gaan naar rockrebellion.cz. <laughs> Rijkoeder! Willie Nelson die heeft al gebruik gemaakt van zijn nageslacht bij het maken van een nieuw album. En Ray Cooder die gaat het ook doen. heeft ook een zoon in muzikalis en die zal meewerken aan zijn jongste album. Dit is van het meest recente album van Ray Cooder, Dreamer. I wonder, would you like to meet a dreamer? Will you share simple one like you. What do you drive? I like Chevrolet. They don't make them like they used to do. If it's Japanese. natuurlijk. Hij was er ook bij. Je hebt hem meteen herkend eh, op de accordeon. Flaco Jiménez, het nummer dat heet The Dreamer. En je kan het vinden op Pull Up Some Dust and Sit Down. Dat is de cd die vorig jaar verscheen van uh, Ray Cooder... en van de man Ray Cooder. Inmiddels 65 jaar, jawel komt binnenkort een nieuw album uit. Het zal op 17 eh, augustus plaatsvinden, de release daarvan. Election Special. De titel van dat album en daarboven ook de medewerking van zijn zoon Joachim... in één nummer, dat heet dan Take Your Hands Off It. 17 augustus dus, een nieuwe Rijkoerder. En dit is een nieuwe hoeve van Happiness met orkest. Dat is de titel van het album Hoeve ik with Orchestra... waarop je dit verhuis kan vinden. Happiness en Hoeve ik zonder orchestra. Die kan je gaan bekijken als je eh, wilt. Helemaal voor niks. Eh, maar dan moet je wel naar eh, Genk toe. Dat ligt in Limburg, Vlaams-Limburg. Niet zo ver dus van de grens. En daar zullen ze optreden op 23 juni. We hebben namelijk in Genk op dat weekend Genk On Stage. Er zijn een aantal podia in de stad waarop eh, talloze, vooral in België, bekende artiesten eh, zullen optreden. En Hoeve vond ik is een van die bekende artiesten. 23 juni dus, uh, eh, Gink On Stage, daar zullen ze verschijnen. Hoeve vond ik en Happiness, de titel van... nou, niet de meest recente single, want het is alweer een oude single in België. Een nieuwe single van hun heette Unfinished Sympathy. Maar ik liet je nog eens een keer horen naar Happiness van Hoeve vond ik. Met dat orkest erbij. En dit is Call Me Maybe... En dat in de uitvoering van de Amerikaanse band Fun. I threw a wish in the well, don't ask me, I'll never tell. I look to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, rip, jeans, skin was showing. High night wind was blowing. Where do you think you're going, baby? I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right took your time with a call. I took no time with a fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way.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 Hey, I just met you. right at your baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you. Call Me Maybe. Dat is een nummer dat in de hitparade staat van eh, Carly Ray Jepsen. En vorige maand was dat de eh, meest gedraaide plaat op de Nederlandse radio. Dat kwam niet <laughs> dankzij Radio 1 in ieder geval, maar meer door de hitzenders en zo. Call Me Maybe van Carly Ray Jepsen. Maar je hoorde nu een uitvoering die 22 mei werd gemaakt... in het ochtendprogramma van Giel. De Amerikaanse band Fun was daarin te horen. zo dadelijk aandacht voor het overleden van Bob Welsh. Maar eerst even een oude van Steely Dan. Ricky, don't lose that number. We hear you're leaving, that's okay. I thought a little wild time had just begun. I guess you kinda scared yourself, you told. But if you have a change of heart, 1974, Pretzel Logic, de titel van de LP waar het vandaan komt. En je kon luisteren naar de zang van eh, Steely Dan. Ricky, don't lose that number. En dan was er het overlijden van Bob Welch afgelopen week. Bob Welch die in het verleden deel uitmaakte van Fleetwood Mac... Niet zo'n lange periode heeft hij erbij eh, gezeten. Het was allemaal in het begin van de jaren 70. En drie LP's, daar heeft hij aan meegewerkt, deze Bob Welch. Namelijk eh, de albums eh, Future Games, Bear Trees en Mystery to Me. En eh, dit is het Bear Trees, een compositie van Bob Welsh. Dit is het nummer The Ghost. was klonken in 1972. Stevie Nicks die zat er toen nog niet bij, maar wel eh, Christine McVay. Je hoorde het nummer The Ghost, een compositie van Bob Wells. Bear is de titel van het album 1972 dus. En die Bob Wells die is eh, afgelopen week overleden. 66 jaar is hij geworden en hij heeft zelf een eind aan zijn leven gemaakt... met een eh, pistoolschok, wat nogal heftig overkwam bij eh, de voormalige leden van Fleetwood Mac. Ongelooflijk schokkend. Het commentaar van eh, Mick Fleetwood bijvoorbeeld. Op een gegeven moment ging ehm, Bob Welsh de groep Fleetwood Mac verlaten en ging een solo-carrière beginnen. En in die solo-carrière is één LP wel eh, behoorlijk belangrijk geweest. Heeft aardig wat verkoop opgeleverd. album French Kiss. 66 jaar is die geworden Bob Wells. Uit 1977 hoorde je een nummer van het album French Kiss... dat ook als single aardig wat succes heeft gehad. Ebony Eyes, Bob Wells, 66 jaar. Eén jaar jonger werd Alexander Curly En in het journaal van afgelopen maandag zag je beelden voorbij komen... met zijn Nederlandstalige hits. Maar Alexander Curley is begon zijn carrière met Engelstalige hits. Good morning, morning. What did you say? Sure, I feel strong and healthy today. I know my face looks almost green. It was quite interesting where I've been. God, I don't remember where I went or how much money I must have spent. I don't suppose that it was a bit. Still got a feeling that I'm going to never drink again. I'll never smoke again. My throat is dry, my eyes are red, and there are nails inside of my head. I'll never drink again. I'll never smoke again. I'm sick of cigarettes and beer. I'll the blues, oh, My head is turning around. Don't make a sound. was that girl? What was her name? Well, it don't matter, cause they're all the same. She had a smell of garlic, how could I be pleased? She could have surprised me with a disease drink again. man. hoorde tweemaal Alexander Curly die zijn eh, carrière begon. Althans, daar werd hij mee bekend met twee Engelstalige hits. De eerste was I'll Never Drink Again. En de opvolger daarvan destijds was Dear Mrs. Mare. Dat I'll Never Drink Again dat heeft eh, ooit hoog in de hitparade gestaan op nummer 1. Maar ook die andere Nederlandstalige hit van hem, Guus Kom naar Huus. Daar heeft hij ook eh, heel veel succes mee gehad. En uiteindelijk ook met Hollanders. Waar op een gegeven moment ook nog een voetbalversie van is gemaakt. En dat was in 88 meen ik me te herinneren. Ja, 88, ja. Alexander Curly vorige week toen is hij overleden... en het overlijden van hem is afgelopen week bekendgemaakt door de familie. Wilhoe B., producer van een aantal grote hits. Rocky van Don Mercedes, om maar eens wat op te noemen. Ook voor hits van Bonnie Sinclair heeft hij gemaakt. Maar de meest interessante samenwerking die hij ooit heeft eh, gehad... dat is die met Rob de Nijs. En Wil Hubert is afgelopen week ook overleden. 10 juni jongsleden. Wilgebeer begon zijn carrière bij de radio als eh, producer en uh, eh, muzieksamenstelling. Destijds bij de NRU, de Nederlandse Radio Unie, de voorloper van eh, de huidige NOS. En na verloop van tijd ging hij werken bij platenmaatschappijen als producer. En zo kwam hij op een gegeven moment in contact met Peter Koelewijn. En samen met Peter Koelewijn hebben zij een paar jaar lang de productiemaatschappij Born Free gehad. En dat leefde in ieder geval een interessant LP op van Rob de Nijs... tussen zomer en winter. En die LP die werd geproduceerd door Wil Hoebe. Een interessant LP omdat Rob de Nijs eh, bijzonder goede teksten daar bracht... met een echt orkest. De synthesizer terreur moest toen nog toeslaan. Een en ander heel gevaarlijk geproduceerd door de inmiddels overleden Wil Hoebe. de baas hiernaast heeft ogen als de volle zee. En ik wil op die golven mee. Omdat haar glimlach mij verbaast. De ballen op het groen biljart slaan tikken is tien over rood. En ik staar zwijgend naar haar hart. En zie haar langzaam roze bloot bier is, bittere bier is best. Bier is beter dan de rest. Bier is, bittere bier is best. Bier is beter dan de rest. De vaste jongens krassen op en voetbal voert de boventoon. Het is of ik hier jaren woon. De ober tapt de laatste mop. <laughs> En de tv zonder geluid laat zwijgend moord en doodslag zien. Het lijkt wel ver achter die ruit. Maar morgen komt het hier misschien. oude dromen op. En met mijn klaverjas een schop. Heb ik de gaten in het zink. Ik streel haar blote zachte arm en krijg in de een laatste glas. Misschien is het morgen wel weer warm. En loop ik buiten zonder jas. Bier is bitter van Rob de Nijs. En hij zou eind van de maand op de 29e zou die 65 jaar zijn geworden. Wil B. Je zijn productie nog eens een keer met Rob de Nijs. Bier is bitter. Het is dadelijk het nieuws met Freddy van Tijn. En tot die tijd een artiest die vorig jaar nog aanwezig was op Lowlands. Jamie Boom. A Night Air. comes. And each thought, like a thief, is driven to steal the night air from the heavens.